van 10 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Minister Schippers wil op een advies van de Gezondheidsraad wachten... voordat ze de zogeheten NIP-test voor zwangere vrouwen toestaat. Met die test kan onder meer het syndroom van Down worden opgespoord. Schippers is positief over de test, maar wil daar niet zomaar over beslissen. Nu gaan veel vrouwen naar België omdat de test daar wel toegestaan is. Volgens Schippers kan dat niet de bedoeling zijn. Tegenstanders zijn bang dat aanstaande ouders zich onder druk gezet voelen om abortus te plegen. De Oekraïense premier Yatsenyuk heeft verrassend een motie van wantrouwen in het parlement overleefd. Omdat een deel van de oppositie niet aanwezig was bij de stemming werd de motie niet aangenomen. Ook president Poroshenko had de premier gevraagd op te stappen omdat hij er niet in slaagt de noodzakelijke hervormingen door te voeren. Maar volgens zijn aanhangers kan Yatsenyuk weinig uitrichten omdat het IMF de economische koers van Oekraïne dicteert. Nederland zegt het verdrag met Marokko op over het doorbetalen van uitkeringen. Na de Tweede Kamer is nu ook de Senaat akkoord met het afschaffen van de regeling. Minister Ascher wilde de hoogte van de uitkeringen aanpassen aan het prijspeil in Marokko, maar de onderhandelingen daarover mislukten. Het verdrag stopt nu vanaf 1 januari volgend jaar en daarmee ook de export van nieuwe uitkeringen. Lopende uitkeringen worden niet gestopt. In Spanje is een Nederlander aangehouden die informatie zou hebben gekocht van politiemol Mark M. Hij is inmiddels weer op vrije voeten, maar het OM verwacht dat hij toch binnenkort verhoord kan worden in Nederland. Vorig jaar werden ook al twee mannen opgepakt omdat ze informatie van M zouden hebben gekocht. Politieman Mark M zou 800.000 euro hebben verdiend met het verkopen van informatie aan criminelen. Het weer, vannacht is het helder en kan het lokaal min 8 worden in het oosten van het land. Morgen is het opnieuw zeer zonnig, er staat iets meer wind en de temperatuur loopt op naar 2 tot 4 graden. Donderdag zijn er meer wolken en valt er s'avonds mogelijk wat regen in het noordwesten. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate.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 Dat doen we dan met Chester Thompson. van eh, het hemmend geweld. Was dat Clockwise van Chester Davis. Eh, we gaan verder met een uh, eh, Funny Valentine liedje. dat heb ik het eerste uur ook al gedaan, maar toen een hele andere uitvoering. Want ook onze Herman Brood, toen hij nog leefde... speelde met, of zong met een big band het nummer My Funny Valentine. Daar gaat u nu van genieten. unphotographable. Still, you're my favorite piece of art. If your figure's less than green, if your mouth be. Are you smart? So don't change your hair for me. Not if you care Today is Valentine's Damn. Ja, Misty. Dat is natuurlijk een eh, nummer wat eh, door heel wat ensembles en andere orkesten al is uitgevoerd. Richard Groove Holmes doet dat op zijn manier. de liefhebbers van de swingende organ music, orgelmuziek. Zoals dat heet. Bill Withers samen met de Crusaders in Soul Shadows. music's real, the rest is seeming. Soul Shadows. Ja, luisteraars. Ik ben sprakeloos, speechless. En eh, dat wordt weer eh, vertolkt door Loungeotic. Loungeotic, eh, als ik het goed uitspreek hoor. Groovy Jazz Vocal Mix. Jazz Vocal Mix lounge eh, Loungeastic. Zo, eh, zo eh, heet de groep, als ik het goed uitspreek. Maar dat zei ik net ook al, luisteraars. The Nearness of You wordt bezongen door Al Giro. It's not the pale moon that excites me, that thrills and delights. stemkunstenaar El was dat met The Nearness of You. De nabijheid van jou en dat op Valentijnsdag. Nou, dat is als, een, eh, als de smaak van honing.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 Don't upset your car when she's so close. Be soft, be sweet, but be discreet. I uh, don't go off your beat. She's too close for comfort. Too close, too close for comfort. Please, and not again too close to know just when to say when. Be firm, be fair, be sure, beware. On your guard, take care. While there's such temptation, one thing leads to another. Too late to run for cover. She's much too close for comfort now. to say when. Be firm, be fair, be sure. Too Close for Comfort. En dat allemaal op Valentijnsdag 2016, luisteraars. Bill Haley, kom alsjeblieft naar huis, man. Won't you come home, Bill Bailey? Won't you come home? I cried the whole night long. I'll do your cooking, baby. i pay the rent. I know I've done you wrong. remember that rainy evening I throwed you out with nothing but a fire to calm. Yes, I know I am to blame. It's a dirty shame. Bill Billy, won't you please come home? your mom. Come Home. Ja, luisteraars. Op Valentijnsdag gaat het allemaal op, eh, om eh, geheimzinnige liefdes. A Secret Love. George Michael. Once I had a secret love so in love. verwachten van George Michael... die, die ook swingende muziek te gehoor brengt. There Will Never Be Another You, Matt Dusk. Hij was onlangs nog in eh, het theater in Velzen in de Schouwburg daar. Het heeft iets van Michael Bublé, maar het is hem niet hoor. Ook een groener zoals dat heet, Matt Dusk.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 zijn als jij. There will never be another you werd bezongen door Matt Dusk. En ik zei het net al, hij was eh, recent nog in, het, eh, in de Schouwburg van Velzen met, eh, met orkest. En eigenlijk weinig mensen kennen hem. en, maar ik geloof dat de, de, de zaal toch behoorlijk uitverkocht was. Want zoiets gaat toch eens een lopend vuurtje. En voorafgaand aan het concert is er natuurlijk wel de nodige promotie bedreven, zoals dat heet. Never on Sunday. Nou, nooit op zondag kom je daar nou bij? Dizzy Gillespie. zijn toch uitzonderingen die de regel bevestigen. Never on Sunday, klopt, Van houdt van. Want hij speelt toch mooi op zondag voor ons, Dizzy Gillespie. is dat Dizzy Gillespie was dat met Never on Sunday. Eh, een hoop mensen, of het nou Valentijndag eh, is of niet... Eh, be beleven de zondag toch langs de lijn. Nou, dan gaan we Quincy Joost er nog maar eens even bij roepen. Chum Change. Bram James, het van Quincy Jones.